Daarmee wordt een streep gezet onder een jarenlange strijd tussen de twee Duitse autofabrikanten. Sportwagenmaker Porsche wilde in eerste instantie het veel grotere Volkswagen overnemen, maar dat mislukte door gebrek aan geld. Volgende maand neemt Volkswagen eerst een belang van 49% in Porsche. In 2011 moet de overname helemaal rond zijn. In de Amerikaanse staat Tennessee is een wet teruggedraaid die het mensen toestond een pistool bij zich te hebben in een kroeg of restaurant. Mocht alleen in zaken die zeker de helft van hun omzet halen uit de verkoop van eten. Horecazaken waarin hoofdzaak drank wordt geschonken vielen naar buiten... omdat de kans daar groter is dat mensen in een dronken bui hun wapen trekken. Een rechter in Tennessee heeft de wet geblokkeerd. Hij zegt dat iemand niet aan de buitenkant van een horecazaak kan zien... of er wel genoeg eten wordt geserveerd om een gewapen naar binnen te mogen. Een Amerikaanse ex-ambtenaar van Buitenlandse Zaken is wegens spionage veroordeeld tot levenslang. Hij heeft toegegeven dat hij bijna 30 jaar heeft gespioneerd voor Cuba... De man, die nu 72 is, had lange tijd toegang tot geheime informatie van buitenlandse zaken over Cuba. Ook zijn vrouw spioneerde voor het regime van Castro. Ze kregen ongeveer zeven jaar cel. De twee werden in juni opgepakt. In de Brusselse deelgemeente Anderlecht zijn gisteravond rellen geweest. Volgens de Vlaamse omroep VRT gooiden allochtone jongeren een brandbommetje naar het gemeentehuis, vernielden ze auto's en telefooncellen en bekogelden ze de politie met stenen. Een agent raakte licht gewond. De politie pakte tientallen jongeren op. De relschoppers reageerden op berichten over geweld van de politie in de gevangenis van de deelgemeente Forst. Agenten die daar de bewaking aan van stakende cipiers overnamen, zouden gevangenen hebben mishandeld.